Kees Groot met het NOS-journaal. Een meerderheid in de mogelijkheden geeft om berichtenverkeer af te tappen. Daardoor kunnen ook gegevens van mails, appjes en telefoontjes via internet opgeslagen worden. Het kabinet vindt dat nodig in de strijd tegen het terrorisme. Verschillende oppositiepartijen houden bezwaren tegen de wet. Ze zijn bang dat de inlichtingendiensten veel meer data gaan verzamelen dan nodig is, ook van onschuldige burgers. Kankermedicijnen kunnen veel goedkoper als ze maar ontwikkeld worden buiten de traditionele farmaceutische industrie om. Dat zeggen gerenommeerde kankerexperts van onder meer het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Door de bemoeienis van farmaceuten die gericht zijn op winst... komt de betaalbaarheid van de zorg in gevaar, zeggen ze. De kosten van een behandeling kunnen nu oplopen tot meer dan 100.000 euro per kankerpatiënt. Door nieuwe partners te zoeken of zelf medicijnen te ontwikkelen... kunnen de kosten met 90% omlaag. De EOD heeft in een café in Amsterdam een klein explosief onschadelijk gemaakt. De omgeving in de buurt van het Leidseplein was afgezet, maar is weer vrijgegeven. Het explosief wordt naar het NFI gebracht voor sporenonderzoek. Het lokale tv-station AT5 hoorde van een omstander dat het om een handgranaat gaat die iemand naar binnen heeft gegooid, maar dat wordt niet bevestigd door de politie. De politie heeft in Brabant 325.000 euro in beslag genomen bij invallen in huizen en bedrijfspanden. Er werden ook auto's, scooters, administratie en sieraden meegenomen. Er is nog niemand aangehouden. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar het witwassen van crimineel geld en fraude. De politie werkt daarbij nauw samen met de Belastingdienst. Het weer vanuit het noorden klaart het langzaam op.